Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Duizenden mythische uitvaart van de bokslegende. Later vandaag wordt een grote uitvaart gehouden in het stadion van Louisville. Daar zullen onder andere oud-president Clinton en komiek Billy Crystal spreken. Daarna volgt een besloten begrafenis. Muhammad Ali overleed vorige week vrijdag. Hij was 74. Het kabinet verzet zich tegen het overhevelen van internationale vluchten van KLM naar Air France... Franse piloten zijn tegen bezuinigingen en willen dat er minder vluchten vanaf Schiphol en meer vanaf Parijs vertrekken. Daar trekken wij de streep, zei minister Dijsselbloem bij RTL Late Night. Volgens hem zijn die vluchten hier omdat Schiphol en KLM het prima doen. Dijsselbloem wil niet toestaan dat de problemen bij Air France worden opgelost door KLM. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed in een bedrijvencomplex. Eén persoon raakte zwaar gewond, waarschijnlijk een werknemer. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar er was geen sprake van giftige stoffen. Wel kregen mensen in de buurt het advies om ramen en deuren dicht te houden. Daphne Schippers heeft in Noorwegen een indrukwekkende overwinning behaald op de 200 meter. Bij de Diamond League-wedstrijd in Oslo liep ze de afstand in 21 seconden en 93 honderdste. Niemand was sneller dit seizoen. Schippers heeft met deze prestatie de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Amerikaanse Tory Bowie. Die liep de 200 meter vorige maand nog in 21 seconden en 99 honderdste, 600ste langzamer dan Schippers. Het weer, vannacht opklaringen en droog bij minima rond de 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en s'avonds kan het in het westen dan licht regenen. Het wordt 17 tot 22 graden.